Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa is overleden. Hij wordt gezien als een van de toonaangevendste Spaanstalige schrijvers... en won in 2010 de Nobelprijs voor de literatuur. Begin jaren 60 brak hij internationaal door met de roman De Stad en de Honden... over zijn tijd op een militaire academie. Daarna volgden nog tientallen boeken en essays. In 1990 deed hij zonder succes mee aan de presidentsverkiezingen in Peru... Vargas Llosa was 89 jaar. In Spanje heeft de politie een netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze smokkelden Marokkanen illegaal de Europese Unie in. Vier mensen zijn aangehouden. De Marokkanen werden naar Roemenië gevlogen... en vandaar met busjes en vrachtwagens naar andere landen gebracht. De politie denkt dat zo zeker duizend mensen naar Spanje zijn gekomen. De smokkelaars vroegen van de Marokkanen 3000 euro per persoon voor de reis. De Annie MG G. Schmidprijs, de prijs voor beste Nederlandstalige theaterlied van het afgelopen jaar... is gewonnen door Tom van Kalmthout en Bart Reinink. De jury noemt hun nummer Voor een meisje oergeestige funky satire. Een nummer van ruim zes minuten gaat over de ervaringen en frustraties van een jongen die opgroeit... en geen vriendin van zijn eigen leeftijd kan vinden. Het lied komt uit de show die de twee speelden op Theaterfestival De Parade. Ze winnen 3500 euro en een beeldje. Mathieu van der Poel noemt de volle bidon die naar zijn hoofd werd gegooid in de finale van Parijs-Roubaix een poging tot doodslag. Dit kunnen we niet laten passeren, zei de Nederlander die de wielerklassieker voor de derde keer op rij won. Van der Poel hoopt dat de gooier wordt geïdentificeerd en opgepakt. Volgens de Vlaamse omroep VRT zat de gooier in een groep jongeren die te veel hadden gedronken. Het weer. Veel bewolking met kans op een bui. Het is een graad of 8.